Hij vond vanochtend voor zijn deur een handgranaat die op scherp stond. Waar de bedreiging vandaan komt is onduidelijk. Hoofdredacteur Oostra van de Limburger gaat ervan uit dat het te maken heeft met Emons werk. Verzorgenden zijn onthutst over uitspraken van Jaap van Dissel van het RIVM in een kerstinterview met de NOS. Op de vraag wat er dit voorjaar misging in de verzorgingshuizen toen het aantal besmettingen hoog opliep, antwoordt hij dat er heel veel factoren meespelen, waaronder het opleidingsniveau van het personeel. Volgens het platform van verzorgenden VNVN lijkt Van Dissel de schuld in de schoenen van de verzorgende te willen schuiven. Het RIVM wil graag met de verzorgende in gesprek en zegt dat de uitspraak van Van Dissel zeker niet als aanval is bedoeld. Meer dan 300 Syrische vluchtelingen zijn hun kamp in Libanon ontvlucht... nadat hun tenten in brand waren gestoken. Het gebeurde bij gevechten tussen plaatselijke jongeren... en bewoners van het vluchtelingenkamp... ten noorden van de Libanese havenstad Tripoli. Het kamp brandde tot de grond toe af. Vier mensen liepen brandwonden op. Het leger greep in en pakte acht mensen op.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 Vannacht opklaringen en temperaturen rond het vriespunt. Morgen wisselend bewolkt met soms een bui, een matige zuidenwind... en een middagtemperatuur rond 5 graden. En de nacht naar dinsdag kan er natte sneeuw vallen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.